uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Veel gestrande wintersporters in de Franse Alpen brengen de nacht door in hun auto. Onder hen ook diverse Nederlanders, meldt de Verkeersinformatiedienst. Veel mensen zijn door de hulpdiensten uit de auto's geëvacueerd. De temperatuur ligt rond de min 1 en min 3 graden en het sneeuwt nog steeds. De A43 blijft de hele nacht dicht. Langs deze weg zijn sporthallen en feestzalen ingericht... waar vakantiegangers kunnen overnachten. Ongeveer 500 automobilisten maken gebruik van de opvangplaatsen. De politie in Ter Apel roept bezoekers van de carnavalsoptocht op om gevonden mobiele telefoons in te leveren. Mogelijk zit daar een telefoon bij met foto's van het overleden slachtoffer. Tijdens de optocht op 14 februari reed een man door het publiek. Bij het ongeluk kwam een 33-jarige vrouw om het leven. Vijf mensen raakten gewond, onder wie de ouders van de overleden vrouw. Haar vader verloor zijn mobiele telefoon bij het incident en op de telefoon staan nog foto's van zijn dochter. Het toestel kan eventueel anoniem worden afgegeven bij het politiebureau in Ter Apel. In Philadelphia zijn twee onafgemaakte schetsen van de Franse schilder Paul Cézanne opgedoken. De tekeningen staan op de achterkant van twee aquarellen van de schilder. Het gaat om een houtskooltekening en een aquarel. De vondst werd gedaan in het Barnes Foundation Museum. De aquarellen zijn in 1921 gekocht van een kunsthandelaar. Bij een steekpartij op een camping in Ter Aar zijn twee mensen gewond geraakt. De politie heeft een aantal verdachten aangehouden. Hoeveel en wat hun rol is bij de steekpartij is niet bekend. Op de camping wonen veel Poolse arbeiders. Vermoedelijk komen de slachtoffers en de verdachten ook uit Polen, zegt de politie. Bij een ander incident in Almere werd een man gestoken tijdens een vechtpartij in een woonwijk. De dader wist te ontkomen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Het vriest licht en daarbij kan het lokaal glad zijn en kan er ook mist ontstaan. Overdag is het vrijwel overal droog en schijnt de zon geregeld, dus dan zo'n 7 graden.